Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De materieel en hulpgoederen vervoerd die nodig zijn voor de wederopbouw van het eiland na de orkaan Irma. Het kabinet stuurt ook 100 militairen van de genie naar Sint Maarten. Zij gaan noodvoorzieningen bouwen. Het Rode Kruis trekt zich terug uit grote delen van Zuid-Soedan... omdat het er te gevaarlijk is voor de medewerkers. Aanleiding is de dood van een chauffeur. De man werd vrijdag doodgeschoten door onbekende aanvallers. Hij zou deel hebben uitgemaakt van een konvooi... met duidelijk zichtbare Rode Kruis-logo's. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam erkent dat het niet goed gaat op de afdeling van de gemeente die radicalisering onder moslimjongeren moet tegengaan. Een extern team gaat de afdeling doorlichten. Een topambtenaar van de afdeling werd ontslagen wegens belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Morgen houdt de gemeenteraad er een spoeddebat over. In de Franse stad Toulouse heeft een man op straat verschillende voorbijgangers en agenten verwond. Volgens Franse media riep hij Aloua Akbar toen hij lukraak mensen aanviel. Uiteindelijk moesten twee mensen naar het ziekenhuis. Volgens de politie gaat het om een man van 42. Hij zou eerder dit jaar in een psychiatrisch ziekenhuis zijn opgenomen geweest. Cabinepersoneel van de KLM is opgeroepen om vrijdag te gaan staken. Vluchten van de KLM moeten daardoor met een uur vertraging vertrekken. De vakbond wil dat de maatschappij een bezuinigingsmaatregel terugdraait. De directie van de KLM noemt de actie onbegrijpelijk en onverstandig. Feyenoord heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League kansloos verloren. In de Kuip werd het vanavond tegen Manchester City 4-0. Al na minder dan een half uur stond Manchester met 3-0 voor. Het was de grootste thuisnederlaag van Feyenoord in Europa ooit.